Dit is les 63 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met het leren van enkele nieuwe woorden die u van pas zullen komen als u met een Spanjaard over sport wilt praten. Zegt u de Spaanse woorden na en controleert telkens uw uitspraak. Practicar. Practicar. Beoefenen. El tennis. El tenis. El tenis. El ajedrez. El ajedrez. Het schaakspel. Ser aficionado a. Ser aficionado a. Liefhebber zijn van. El fútbol. El fútbol. Het voetbal. El equipo. El equipo. A team. El equipo de aficionados. El equipo de aficionados. amateur team, Ganar. Ganar. viene, El partido. El partido. De wedstrijd. El estadio. El estadio. Het stadion. Hier volgen deze woorden nog eens, maar nu zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Liefhebber zijn van. Ser aficionado a. Het tennis. El tenis. Winnen. Ganar. Het stadion. El estadio. Beoefenen. Practicar. De wedstrijd. El partido. Het schaakspel. El ajedrez. Het amateurteam. El equipo de aficionados. Het voetbal. El fútbol. Het team. El equipo. Opmerkingen? practicar en ganar zijn regelmatige werkwoorden. Ser aficionado, mannelijke vorm, wordt in de vrouwelijke vorm aficionada. En in het meervoud respectievelijk aficionados en aficionadas. We kennen het werkwoord jugar al in de betekenis van spelen. Als achter jugar de naam van een bepaalde sport wordt vermeld, dan plaatsen we er het voorzetsel a tussen. Zegt u de voorbeeldzinnen maar na. Juego al tennis. Ik speel tennis. Cada tarde los chicos jugaban al fútbol. Elke middag speelden de jongens voetbal. Het Nederlandse elkaar geven we in het Spaans weer door se. Zegt u de volgende Spaanse woorden eens na en vergelijk die met de Nederlandse woorden. Verse, verse. Elkaar treffen. Conocerse. Conocerse. Elkaar kennen. Ayudarse. Ayudarse elkaar helpen. Zegt u ook de volgende voorbeeldzin is na. Donde nos vemos? En el parque o en el cine? Waar treffen we elkaar? In het park of in de bioscoop? ¿Os conocéis ya desde hace tantos años? Kennen jullie elkaar al zoveel jaren? Generalmente se ayudaban Juan y María. Gewoonlijk hielpen Juan en Maria elkaar. In de oefening hierover zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Wat is er met jullie aan de hand? Waarom groeten jullie elkaar niet? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no os saludáis? Waarom zouden we elkaar groeten? Porque nos saludaríamos. We kennen elkaar niet. No nos conocemos. De eerste maanden schreven ze elkaar vaak. Nu telefoneren ze elkaar bijna elke dag. Los primeros meses se escribían muchas veces. Ahora se telefonían casi cada día. In een gesprek over sport gaan we de nieuw geleerde woorden en de nieuwe grammaticale leerstof toepassen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer uzelf na elke zin. De sport. El deporte. Beoefen je een of andere sport? Practicas algún deporte? Ja. Ik houd van zwemmen, tennis spelen en ik ben liefhebber van het schaakspel. Sí, me gusta nadar, jugar al tenis y soy aficionado al ajedrez. Speel je ook voetbal? ¿Juegas al fútbol también? Ik niet. Man, het is een sport voor de jongeren. Ik ben al te oud om voetbal te spelen. Yo no. Hombre, es un deporte para los jóvenes. Ya soy demasiado viejo para jugar al fútbol. team de Pero mi hermano sigue jugando en el primer equipo del sitio donde vive. Es un equipo de aficionados. pero muy bueno. Ze winnen bijna altijd. Ganan casi siempre. Maar ik vind het leuk een wedstrijd te zien. Pero a mí me gusta ver un partido. Volgende zondag is er een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2. El domingo próximo hay un partido entre los números 1 y 2. Wil je met mij meegaan? ¿Quieres acompañarme? Ik zal de toegangskaartjes kopen. Compraré las entradas. Hoe laat en waar zullen we elkaar treffen? ¿A qué hora y dónde nos veremos? Om half drie voor de ingang van het stadion. De wedstrijd begint precies om drie uur. A las dos y media delante de la entrada del estadio. El partido empieza a las tres en punto. Erg goed. Tot zondag dan. Muy bien. Entonces, hasta el domingo. We leren nog een paar nuttige woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na. Empujar. Empujar. Duwen. El accidente. El accidente. Het ongeluk. Herido. Herido. Gewond. La ambulancia. La ambulancia. De ziekenauto. Adelantar. Adelantar. Inhalen. Los faros. Los faros. De koplampen. Cegar. Cegar. Verblinden. Chocar con. chocar con. Botsen. Llevar demasiada velocidad. Llevar demasiada velocidad. Te hard rijden. La curva. La curva. De bocht. Moderar la marcha. Moderar la marcha. Langzamer rijden. La grúa. La grúa. De kraan. Remolcar. Remolcar. Slepen. El carnet de conducir. El carnet de conducir. Het rijbewijs. La policía. La policía. De politie. We gaan deze woorden direct oefenen. Zeg de Nederlandse woorden in het Spaans. De ziekenauto. La ambulancia. De bocht. La curva. De koplampen. Los faros. Duwen. Empujar. Inhalen. Adelantar. De politie. La policía. De kraan. La grúa. Slepen. Remolcar. Langzamer rijden. Moderar la marcha. Te hard Llevar demasiada velocidad. Verblinden. Cegar. Het ongeluk. El accidente. Gewond. Herido. Botsen. Chocar con. het rijbewijs. El carnet de conducir. Opmerkingen. Empujar, adelantar, chocar, moderar en remolcar zijn regelmatige werkwoorden. Segar is een werkwoord met de tweeklank IE. Erido, mannelijke vorm, wordt in de vrouwelijke vorm erida en in het meervoud respectievelijk eridos en eridas. Ook deze woorden en uitdrukkingen gaan we weer toepassen in zinnen. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Een ongeluk. Un accidente. Stopt u alstublieft. Pare, por favor. Excuseert u mij, meneer. Kunt u mij helpen de auto naar rechts te duwen? Perdóneme, señor. ¿Puede ayudarme a empujar el coche a la derecha? Wat is er gebeurd? Een ongeluk? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? Is er iemand gewond? Hay algún herido? Het is niets ernstigs. Het is niet nodig de ziekenauto te bellen. No es nada grave. No es necesario llamar a la ambulancia. Ik ging inhalen, maar de koplampen van een auto verblinden mij en ik botste tegen de auto van deze Engelsman. Iba a adelantar, pero me cegaron los faros de un coche y choqué con el coche de este inglés. U hard. Usted llevaba demasiada velocidad. Er zijn veel gevaarlijke bochten op deze weg. Men moet langzamer rijden. Hay muchas curvas peligrosas en esta carretera. Hay que moderar la marcha. Ik ga de politie bellen. Voy a llamar a la policía. Er is een ongeluk gebeurd. Ha habido un accidente. We staan op de weg van Madrid naar Toledo, op ongeveer 10 kilometer van de hoofdstad. Estamos en la carretera de Madrid a Toledo a unos 10 kilómetros de la capital. Kunt u een monteur sturen of een kraan om mijn auto weg te slepen? ¿Puede usted mandar un mecánico o una grúa para remolcar mi coche? Wacht u een ogenblik, mevrouw. Espere un momento, señora. Wij zullen u komen helpen. Vendremos a ayudarla. Een half uur later. Media hora más tarde. Goedenavond, mevrouw. Buenas noches, señora. Wees u zo goed om mij uw rijbewijs te overhandigen. Haga el favor de entregarme su carnet de conducir. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les waarin we een en ander gaan herhalen. Geef de volgende Nederlandse zinnen in het Spaans weer. Na de voetbalwedstrijd. Después del partido de fútbol. De wedstrijd is geëindigd en in de straten rond het stadion zijn veel mensen. Ha terminado el partido. y en las calles alrededor del estadio hay mucha gente. Enkele van de liefhebbers van het voetbal zijn aan het zingen. De anderen gaan door met het spreken over de wedstrijd. Unos de los aficionados al fútbol están cantando. Los otros siguen hablando del partido. Wat een slechte wedstrijd. Qué partido tan malo. Ons team speelde als een amateurteam. Nuestro equipo jugaba como un equipo de aficionados. Je zult al zien wat de kranten zullen schrijven. Ya verás lo que escribirán los periódicos. Stop met klagen over hen. Deja de quejarte de ellos. Gaan we een paar glaasjes wijn nemen in die bar? Vamos a tomar unas copitas de vino en aquel bar? Ik nodig je uit. Te invito. Een meneer is erg zenuwachtig. Un señor está muy nervioso. Waar staat mijn auto? ¿Dónde está mi coche? Hij stond geparkeerd dicht bij die hoek en nu kan ik hem niet vinden. Estaba aparcado cerca de aquella esquina y ahora no lo puedo encontrar. De politie heeft hem zojuist weggesleept. La policía acaba de remolcarlo. Ziet u niet dat men hier niet mag parkeren? ¿No ve que aquí no se puede aparcar? Drommels, ik ga de politie bellen. Caramba, voy a llamar a la policía. Kunt u mij zeggen of er een telefooncel hier dichtbij is? ¿Puede decirme si hay una cabina telefónica cerca de aquí? Men hoort tumult van een andere straat. Se oye un alboroto de otra calle. Wat is er hier aan de hand? Is er iemand gewond? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún herido? Ja, deze jongen. Sí, este chico. Hij stak de straat over zonder te kijken en plotseling kwam een taxi die te hard reed en Cruzaba la calle sin mirar y de repente vino un taxi que llevaba demasiada velocidad y... We moeten de auto bellen. Tenemos que llamar la ambulancia. Het is niet nodig. Ik zal hem naar het ziekenhuis brengen. No es necesario. Lo llevaré al hospital. Man, wat bent u aan het doen? Hombre, ¿qué está haciendo? U bent tegen mijn auto gebotst ha chocado con mi coche. Het is niet waar. U bent tegen de mijne gebotst. No es verdad. Usted ha chocado con el mío. Geeft u mij uw naam en adres. ¿Me da su nombre y dirección? Nee, ik wacht liever tot de politie komt. No, prefiero esperar hasta que venga la policía. Dit is les 64 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. Ook in de laatste les van onze cursus besteden we aandacht aan de herhaling. We zullen het geleerde in praktijk brengen met behulp van enkele situaties. U moet de Nederlandse zinnen weer in het Spaans zeggen. Op het vliegveld. En el aeropuerto. Uw paspoort, alstublieft. Su pasaporte, por favor. Hebt u iets aan ¿Tiene usted algo que declarar? No, señor. Waar está tu bagaje ¿Dónde está su equipaje? Dit is mijn bagage. Het is alles wat ik heb. Este es mi equipaje. Es todo lo que tengo. Welke van deze koffers zijn van u? ¿Cuáles de estas maletas son suyas? Zou u deze koffer willen openen? Querría abrir esta maleta? Maar deze koffer is niet van mij. Pero esta maleta no es mía. De mijne staan hier. Las mías están aquí. En die tas is ook van mij. Y ese bolso también es mío. Wat zit er in deze koffer? ¿Qué hay en esta maleta? Mijn kostuums, lange broeken, overhemden, schoenen, kranten, boeken en enkele cadeaus voor mijn Spaanse vrienden. Mis trajes, pantalones, camisas, zapatos, periódicos, libros y unos regalos para mis amigos españoles. goed. U sluiten. Está bien. Puede cerrarla. meneer. Buenas tardes, señor. u zo goed om mij uw paspoort te overhandigen. Haga el favor de entregarme su pasaporte. Wat is uw nationaliteit? ¿Cuál es su nacionalidad? Waar komt u vandaan? En hoe oud bent u? ¿De dónde es usted y cuántos años tiene? Ik ben Nederlander. Ik ben in Breda geboren, waar ik nog woon, en in september zal ik 44 jaar worden. Soy holandés. Nací en Breda, donde vivo todavía, y en septiembre cumpliré 44 años. Waarom bent u naar Spanje gekomen? ¿Por qué ha venido a España? En hoe lang denkt u in ons land te blijven? ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse en nuestro país? Ik zal ongeveer drie weken blijven om de vakantie aan de kust door te brengen. Me quedaré unas tres semanas para pasar las vacaciones en la costa. Ik zal in het begin van de volgende maand naar Nederland teruggaan. Volveré a Holanda a principios del mes próximo. Eerst zou ik graag enkele dagen in Madrid willen blijven en daarna zal ik met het vliegtuig naar het zuiden reizen. Primero quisiera quedarme unos días en Madrid y después viajaré en avión al sur. De vorige maand heb ik een hotel in Málaga vanaf 15 juli gereserveerd. El mes pasado reservé un hotel en Málaga desde el 15 de julio. het nodig dat ik enkele formulieren invul? ¿Es necesario que llene algunos formularios? Nee, het is niet nodig. Komt u alleen? No, no es necesario. ¿Viene usted solo? Ja, mijn vrouw en mijn twee kinderen zullen later aankomen, vandaag over een week. Sí, mi mujer y mis dos hijos llegarán más tarde, de hoy en ocho días. Waar werkt u? ¿Dónde trabaja? Ik ben journalist. Ik werk voor een Nederlandse uitgeverij. Soy periodista. Trabajo para una editorial holandesa. Hoort u? U spreekt erg goed Spaans. Oiga, usted habla muy bien español. Twee jaar geleden volgde ik een cursus Spaans georganiseerd voor de stewardessen van een luchtvaartmaatschappij. Hace dos años seguí un curso de español organizado para azafatas de una compañía aérea. Bent u al in Spanje of in Latijns-Amerika geweest? ¿Ya ha estado usted en España o en Latinoamérica? Nee, het is de eerste keer dat ik in een land ben waar men Spaans spreekt. No, es la primera vez que estoy en un país donde se habla español. Dan wens ik dat u geniet van uw verblijf hier. Entonces le deseo que disfrute de su estancia aquí. Dank u. Gracias. Maar, excuseert u mij, zou u me kunnen zeggen hoe ik naar het centrum van Madrid kan komen? Pero, perdóneme, ¿podría decirme cómo puedo llegar al centro de Madrid? U kunt een bus of een taxi nemen. Usted puede tomar un autobús o un taxi. Maar het is beter dat u zich op de hoogte stelt bij het inlichtingenloket dat in de hal is, rechts van die uitgang. Pero es mejor que se informe en la taquilla de informaciones que está en el vestíbulo a la derecha de aquella salida. Dank u en tot ziens. Gracias y adiós. Bij het inlichtingenloket en la taquilla de informaciones. Zegt u het maar, meneer. Diga, señor. Waarmee kan ik u van dienst zijn? ¿En qué puedo servirle? Wees u zo goed om mij te zeggen hoe ik naar het centrum kan komen. Haga el favor de decirme cómo puedo llegar al centro. Waar wilt u heen gaan? ¿A ah, dónde quiere ir? Er zijn bussen die elke twintig minuten in de richting van het centrum vertrekken. Hay autobuses que salen hacia el centro cada 20 minutos. Bovendien is er een bus van de luchtvaartmaatschappij die over 10 minuten vertrekt. Además, hay un autobús de la compañía aérea que sale dentro de 10 minutos. Maar het is beter dat u een taxi neemt. Pero es mejor que usted tome un taxi. Het is geriefelijker en bovendien zal de taxichauffeur u rechtstreeks naar uw hotel brengen. Es más cómodo y además el taxista lo llevará directamente a su hotel. Wel, het is een groot probleem. Pues, es un gran problema. Ik heb geen enkel hotel gereserveerd. No he reservado ningún hotel. In Nederland op het reisbureau zeiden ze me dat ik het hier zou kunnen doen. In Holanda, in een agencia de viajes, me dijeron que podría hacerlo aquí. Ik zoek logies voor slechts enkele dagen. Busco alojamiento solo para unos días. Het is niet zo gemakkelijk een hotel te vinden. In de zomer zijn er altijd veel buitenlanders in Madrid. No es tan fácil encontrar un hotel. En verano hay siempre muchos extranjeros en Madrid. Als u wilt, kan ik naar enkele hotels bellen om te vragen of ze vrije kamers hebben. Si quiere, puedo llamar a algunos hoteles para preguntar si tienen habitaciones libres. Prachtig. Kunt u mij een of ander rustig hotel aanbevelen? Magnífico. ¿Puede recomendarme algún hotel tranquilo? In het centrum kan men geen enkel rustig hotel vinden, omdat er te veel verkeer is en er veel mensen in de straten zijn. In el centro no se puede encontrar ningún hotel tranquilo, porque hay demasiado tráfico y mucha gente en las calles. Goed. Reserveert u me iets buiten het centrum, maar niet ver van een bushalte. Bueno, resérveme algo fuera del centro, pero no lejos de una parada de autobuses. Ik ken een goed hotel dat dicht bij het Parque del Retiro ligt. Conozco un buen hotel que está cerca del Parque del Retiro. Het is een van de beste hotels die er in de hele stad zijn. Es uno de los mejores hoteles que hay en toda la ciudad. Alle kamers hebben een badkamer en bovendien is er airconditioning in het hele gebouw. Todas las habitaciones tienen cuarto de baño y además aire acondicionado en todo el edificio. Het lijkt mij goed. Hoeveel kost een eenpersoonskamer? Me parece bien. ¿Cuánto cuesta una habitación individual? Een cama met bad of douche en met ontbijt kost 3300 pesetas. 4500 pesetas half pension. Una habitación con baño o ducha y con desayuno cuesta 3.300 pesetas. 4.500 pesetas pensión media. Lijkt het u goed? ¿Le parece bien? Ja. Ik zou het leuk vinden dat u mij een kamer met ontbijt voor drie dagen in dat hotel reserveerde. Sí. Me gustaría que me reservara una habitación con desayuno en aquel hotel para tres días.